Jobboot met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier hoopt dat Rusland en Oekraïne bereid zijn tot het sluiten van compromissen over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Hij deed die oproep aan de vooravond van vredesoverleg in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Duitsland en Frankrijk proberen daar morgen een wapenstilstand te bereiken om verder bloedvergieten in het oosten van Oekraïne te voorkomen. Vandaag gingen de gevechten gewoon door. Daarbij kwam de stad Kramatorsk onder vuur te liggen. Daar is het hoofdkwartier van het Oekraïense leger. De VVD vindt het onacceptabel als Griekenland de financiële afspraken met Europa niet nakomt. Fractievoorzitter Zijlstra zegt dat het land desnoods uit de eurozone moet. Zijlstra ziet Griekenland liever niet vertrekken, maar spreekt van een reële mogelijkheid. Coalitiepartner PvdA wil zover niet gaan. Partijleider Samson wil afwachten met welke voorstellen de Griekse regering komt om de schulden terug te betalen. Morgen is er een bijeenkomst van de ministers van Financiën. Daar staat Griekenland op de agenda. Het kabinet voelt zich niet aansprakelijk voor schade van nabestaanden van kapers bij de treinkaping in De Punt in 1977. Advocaat Zegveld had de staat aansprakelijk gesteld. Volgens de advocaat heeft de staat destijds onrechtmatig gehandeld. Zo zouden kapers opzettelijk zijn gedood en er zou onnodig veel geweld zijn gebruikt. Volgens minister Opstelten is er geen enkele grondslag voor aansprakelijkheid. Een onderzoekscommissie concludeerde eind vorig jaar dat de dood van de kapers niet het doel, maar het gevolg was van de bevrijdingsactie. Al de hele middag wordt tussen vakbonden en de directie van Blokker gepraat over het plan om 440 medewerkers te ontslaan. De bonden willen weten waar de ontslagen vallen en hoe hoog de ontslagvergoeding wordt. Blokker wil een goed sociaal plan voor de mensen die hun baan verliezen. Sommigen werken er al 30 jaar. De bonden willen ook meer weten over flexibilisering bij Blokker. Het bedrijf wil meer gaan werken met mensen die op afroep beschikbaar zijn. Het weer vanavond overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Ook morgen droog en meer zon, vooral in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd flinke files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij brugge, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en knooppunt Watergraafsmeer, 10 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam, bij Rotterdam-IJsselmonde, 3 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum, 5 kilometer.